uur. Jobboot met het NOS-journaal. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken roept de Nederlandse ambassadeur in Moskou op het matje... in verband met het onderzoek naar de ramp met MH17. De ambassadeur is maandag op het ministerie in Moskou ontboden. De resultaten van het internationaal onderzoek werden woensdag gepresenteerd. De onderzoekers stellen dat de aanslag is veroorzaakt door een buk bukraket die vanuit Rusland is aangevoerd. Vanochtend ontbood minister Koenders de Russische ambassadeur in Den Haag om hem te laten weten dat Nederland niet blij is met de Russische kritiek op het internationale onderzoek naar de ramp. 25 gemeenten mogen vanaf volgend jaar gaan experimenteren met de bijstandsregeling. Dat heeft staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken besloten. De bedoeling is om bijstandsgerechtigden minder verplichtingen op te leggen en meer ruimte te geven in zichzelf te investeren. Aan de proef wordt onder meer meegedaan door Utrecht, Groningen, Wageningen en Tilburg. In die stad willen 600 mensen met een uitkering meedoen aan de proef. Utrecht en Groningen gaan samen met universiteiten bekijken hoe zij het experiment eh, vorm gaan geven. De Verenigde Naties stellen een onderzoek in naar een aanval op een hulpconvooi in Syrië eerder deze maand. Daarbij kwamen zeker twintig mensen om het leven. De aanval maakte een einde aan het staakt het vuren in Syrië. Een woordvoerder van de VN zegt dat alle partijen met het onderzoek moeten meewerken. Welke stappen daarna volgen moet nog worden bepaald. ECN in Petten krijgt 40 miljoen euro van de overheid om vaten met oud kernafval op te ruimen. Het bedrijf luidde deze week de noodklok omdat afvoeren van de lekkende vaten financieel onhaalbaar zou zijn. ECN is blij met de regeling en zegt dat zo een faillissement van het moederbedrijf is voorkomen. Het kernafval moet naar een centrale opslag in Zeeland. ECN maakt in petten medische isotopen voor de behandeling van kankerpatiënten. Het weer opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Alleen langs de kust nog kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af naar 7 tot 10 graden.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 Met de one and only DJ Dion Sydney een uur lang in de mix. En ik zei net twee uur, maar hij gaat gewoon twee uur lang in één uur proppen. Dit is hem. See It Sessions. Yeah, I could love you. Go get a job and start to say, stay at my mom's house. Look out the window at the rain, or I could ignore it. But I just be fucking with your brain. Only got one shot, yeah. I got dreams in my suitcase, so I'll... out of my Music is the answer. 10 in the morning. Let's race till 10 in the morning. Let's race till 10 in the morning. Let's race till 10 in the morning. 10 in the morning. 10 in the morning. Let's race till 10 in the morning. all around me. I feel your energy moving all around me, moving all around me, knocking all around me. I feel your energy moving all around me, moving all around me, knocking all around me. I feel your energy moving all around me, moving all around me, knocking all around me feel your energy moving all around me, moving all around me, all, all around me. I feel your energy moving all around me, moving all around me, all, all around me. the flow, it's got a certain beat to it that just reminds me of of what I grew up on. Beat to it that just beat to it that beat beat beat to it that to you Don't you know it's true? Girl, no one else but you. Would lie to you, baby? Yeah. Look into my eyes. can't you See that? Can't you see that? I to you, baby? samen DJ Dion Sydney was dit, zie het. Ik zeg tot volgende week.